Het is onduidelijk wat er is gebeurd met de mogelijk honderden ISIS-strijders die in het gebouw zaten. Ook de situatie rond het hoofdkwartier, een voormalig kinderziekenhuis, is onduidelijk. Er zijn berichten dat tientallen mensen die er gevangen werden gehouden door ISIS zijn gevonden en bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten tegen het regeringsleger van president Assad, maar vooral tussen de rebellen onderling. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begint een grootschalig bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit jaar worden 875.000 mensen uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Dat maakt het RIVM bekend. Het onderzoek moet op termijn jaarlijks 2400 sterfgevallen door darmkanker helpen voorkomen. De komende jaren wordt het bevolkingsonderzoek geleidelijk ingevoerd. Uiteindelijk is het onderzoek voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Zorgen over sneeuw in Oostenrijk, het is er te warm. Op steeds meer plaatsen kan nauwelijks meer worden geskiet. In plaats van sneeuw valt er regen. De sneeuw die er nog ligt verdwijnt snel. Verwacht wordt dat het de komende dagen in lage gelegen skioorden slecht zal zijn. Hoger gelegen centra kunnen nog wel wat lijden. Het team van Gerardo Roy heeft in Dakar de rally de tweede etappezege behaald. Met de Belg Tom Kolsol en de Nederlander Derek Rodewald won de Brabander de vierde rit tussen San Juan en Chelito in Argentinië. Eerder won het trio al de tweede etappe. In het algemeen klassement verstevigde Roy zijn leidende positie. Zijn voorsprong op nummer 2 van Vliet is opgelopen tot ruim 36 minuten. Het weer, vannacht en morgen regent het. Morgen wisselvallig met veel wind. En morgenavond en ochtend misschien wat zon.